12 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Het kabinet schuift oud-minister Jeroen Dijsselbloem naar voren... als kandidaat-directeur van het Internationaal Monetair Fonds, schrijft de Volkskrant. Hij zou meer kans maken dan een andere gegadigde... oud-premier Jan-Peter Balkenende. De Europese Unie wil nog deze maand een opvolger aanwijzen voor Christine Lagarde... die naar de Europese Centrale Bank gaat. De politie in Utrecht heeft drie mensen opgepakt... na een ramkraak bij een elektronicazaak vannacht. Toen agenten aankwamen zagen ze drie mannen op twee scooters wegrijden. De politie loste waarschuwingsschoten en reed de verdachte uiteindelijk klem. Twee van hen vielen op de grond. Eentje raakte daarbij gewond en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Later werd een derde verdachte opgepakt die voldeed aan het signalement. De verdachten zijn een jongen van 17 en twee mannen van 20 en 21, allen uit Utrecht. Nabestaanden van Maleisische MH17-slachtoffers zijn er niet blij mee... dat de premier van Maleisië vraagtekens blijft zetten... bij de conclusies van het internationale onderzoek... naar het neerhalen van het vliegtuig. De nabestaanden noemen de premier niet bij naam... maar zeggen verdrietig te zijn over de opmerkingen... van vertegenwoordigers van de Maleisische regering. De premier zei meerdere keren dat hij er niet van overtuigd is... dat Rusland verantwoordelijk is voor het neerhalen van de MH17. Komende woensdag precies vijf jaar geleden. In Turkije zijn de eerste onderdelen van Russische raketsystemen aangekomen. Andere NAVO-landen hebben eerder zonder succes geprobeerd Turkije af te houden van de aanschaf van de luchtafweersystemen. Uit angst dat Rusland zo kan leren hoe het F-35 straaljagers van de NAVO opspoort. De VS is daarom gestopt met de levering van deze JSF's aan de Turken... en leidt ook geen Turkse piloten meer op.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 je even. Zonder jou blijf in mijn leven. Zonder jou. Een moment zonder jou. Alleen de stilte. matters, dear. Again. again. Never. We'll have this moment forever.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl faith is amazing. The pain that she goes through. as if finding a savage. Rather be tied up with and Buy matching diamonds for six a month. I'd rather spoil all my friends with my riches. Think without therapy, my new addiction. Whoever said money can not solve your problems must not have had enough money. 对。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 so don't call me. Don't call me up. Don't call me up. zweven als geen ander. Door jou voel ik me vogelvrij. Ja, jij. Ik kijk je heel diep in je ogen. Verzamel al mijn moed en schraap mijn Er is iets wat ik je moet zeggen. Oh. je dit bekennen. Ik wil je graag verwennen. Blijf jij vanavond hier bij mij. Ik wil je alles geven. Met jou iets moois beleven. Een verre reis naar het geluk. Die reis vol avonturen, nog van mij eeuwig duren. Zolang je maar naast mij blijft staan. Ik weet het echt heel zeker, voor mij ben jij de ware vrouw. Ik kan niet anders wachten, mijn leven delen ik met jou. Je keek me aan en stond te blozen. Nog nooit had iemand zoiets moois gezegd. Dat was voor jou wel even wennen want je gevoel was platgelegd. Je was voorheen ook veel bedrogen. Je ex ging er met een vriendin van doen. Maar ik beloof je, het wordt anders met mij. Ik wil je graag verwennen Blijf jij vanavond hier bij mij Ik wil je alles geven Met jou iets moois beleven Een verre reis naar het geluk Die reis vol avonturen Mag van mij eeuwig duren Zolang je maar naast mij blijft staan Ik weet het echt heel veel de ware vrouw. Ik kan niet langer wachten, mijn leven delen wil ik met jou. Ik kan niet langer wachten, mijn leven delen wil ik met jou.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 verdade I'm pulling away, pulling away from you. I give and I give and I give and you take, give you take. You're running around. het was. Genegenheid veel later pas. Onderweg maar waar naartoe, want ik ben dood.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 you sleep.